meisje voor altijd, een meisje als jij. Een meisje voor altijd, dat maakt me zo blij. Een meisje voor altijd, dat is wat ik wil. Een meisje voor altijd, dat maakt het verschil. Ik hou van het leven, ik hou van een lach. Wil alles beleven, het liefst elke dag. Mijn hart is te stelen, ik ben gauw verliefd. Laat het me weten, heel snel alsjeblieft meisje voor altijd, een meisje als jij. Een meisje voor altijd, dat maakt me zo blij. Een meisje voor altijd, dat is wat ik wil. Een meisje voor altijd, dat maakt het verschil. De hele avond, de hele nacht, dan gaan we stappen, want alles mag. Samen wat drinken, ik laat je niet gaan. Voor jou doe ik alles en roep is spontaan. back.